De eigenaar probeerde de krakers met een groep vrienden het huis uit te krijgen, maar dat lukte niet. De man zegt dat het pand leeg staat vanwege bouwwerkzaamheden de krakers zeggen dat hij er niets mee doet. Aanhangers van de grootste oppositiepartij in Italië hebben Pierluigi Bersani gekozen als hun nieuwe leider. Meer dan 2,5 miljoen leden van de Democratische Partij brachten hun stem uit. Volgens het hoofdkwartier van de partij heeft meer dan de helft voor Bersani gestemd. De 58-jarige Bersani was minister onder drie premiers en gold als de belangrijkste kanshebber voor het partijleiderschap. De Democratische Partij werd twee jaar geleden opgericht om de krachten te bundelen tegen het rechtse blok van premier Berlusconi... De partij bestaat voornamelijk uit ex-communisten, sociaaldemocraten en christendemocraten. Partijleider Veltroni stapte dit jaar op nadat de partij de regionale verkiezingen had verloren. Op Puerto Rico is een grote brand op het terrein van een olieraffinaderij na twee dagen geblust. De brand ontstond vrijdag na een zware explosie. Die had dezelfde kracht als een aardbeving van 2,8 op de schaal van Richter. Twee werknemers van de raffinaderij raakten licht gewond en 20 olieopslagtanks zijn verwoest. Vanwege de dikke rookwolken werd het vliegverkeer omgeleid en moesten duizend mensen hun huis uit. Onderzoekers van onder meer de FBI inspecteren het terrein om achter de oorzaak te komen van de brand op Puerto Rico. Het weer, vanuit het noordwesten nemen de buien toe.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 van ZFM. Via de kabel op 100.